Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Europese Commissie praat morgen over het plan om een groep van 40.000 vluchtelingen die nu in Italië en Griekenland verblijven over de Europese Unie te verdelen. Het voorstel stuit op flinke weerstand van een aantal lidstaten. Nederland moet ruim 4% van die vluchtelingen opvangen. Dat zouden zo'n 1750 mensen zijn. Dat aantal kan verder oplopen. Er zijn berichten dat de Commissie Griekenland en Italië verder wil ontzien en dat die niet hun deel van de quota hoeven op te vangen. Daardoor zou Nederland Nederland zo'n 2000 vluchtelingen meer krijgen. De Europese Commissie komt morgen met een uitwerking van het plan. In Hoofddorp hebben gewapende mannen vanochtend een pand overvallen op een bedrijventerrein, mogelijk met kalasjnikovs. Bij de overval raakte in het pand iemand gewond. Het is niet duidelijk of de overvallers iets hebben buitgemaakt. Getuigen hebben tegen RTV Noord-Holland gezegd dat het waarschijnlijk om een ripdeal ging. Een beroving van criminelen door andere criminelen. De politie heeft de vluchtauto achtervolgd, maar die werd tijdelijk eh, uiteindelijk leeg teruggevonden. Minister Schippers van Volksgezondheid wil met een nieuwe aanpak een einde maken aan het stijgend aantal sportblessures. Ze trekt de komende jaren 675.000 euro uit om blessures te voorkomen bij voetballers, hardlopers en fanatieke fitnessers. Die hebben namelijk de meeste problemen. Het aantal sportkwetsuren stijgt harder dan de sportdeelname, meldt de minister vandaag aan de Tweede Kamer. Vorig jaar kregen sporters in totaal 4,7 miljoen blessures, met de nodige zorgkosten en arbeidsverzuim tot gevolg. Het lijkt erop dat de historische ruïnes in de stad Palmyra in Syrië niet zijn beschadigd. De stad werd bijna een week geleden veroverd door islamitische staat. Die lijkt niets te hebben vernield. De terreurbeweging heeft een video naar buiten gebracht waarop delen van de stad te zien zijn. De ruïnes staan op de werelderfgoedlijst van UNESCO.